Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne en de VS lijken het eens te zijn over het gebruik van Oekraïnse grondstoffen, melden internationale media. De overeenkomst zou morgen door Kiev worden getekend. Aanvankelijk eiste de VS het recht op exploitatie van Oekraïense olie, gas en zeldzame grondstoffen met een gezamenlijke waarde van 500 miljard dollar. Voor Oekraïne was dat onaanvaardbaar. De VS zou die eis toen hebben laten vallen. President Zelensky zei eerder dat hij zou tekenen als hij van de Amerikanen veiligheidsgaranties zou krijgen. Maar in de overeenkomst zou daar nu niets over staan. Paus Franciscus ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis... maar zijn gezondheidstoestand is wel stabiel, zegt het Vaticaan. De zware problemen met zijn ademhaling hebben zich niet meer voorgedaan. De paus eet normaal en hij is ook aan het werk. Hij overlegt met hoge functionarissen van het Vaticaan. Bewoners van de Schiedamse wijk Sveeparken kunnen morgenavond bij elkaar komen... om te praten over het dodelijke steekincident van zondag. Een jongen van 13 kwam toen om het leven. Een verdachte, ook 13 jaar, is aangehouden. Volgens de gemeente heeft de gebeurtenis een grote weerslag op de wijk. De burgemeester van Schiedam sprak na het incident zorgen uit... over de wapens waar jongeren mee rondlopen... en de ernstige vergrijpen die jongeren plegen. Het peperdure Fire Festival komt terug voor een tweede editie. En dat is opmerkelijk, want de eerste editie in 2017 werd een flop. De beloofde luxe op een eiland op de Bahama's was er niet. En artiesten hadden massaal afgezegd. Het feest zou dagen duren, maar het werd afgelast. De organisator werd uiteindelijk veroordeeld voor fraude en moest zes jaar de cel in. Nu kondigt hij dus eind mei een nieuwe editie aan op een Mexicaanse eiland. De tickets gaan 1400 tot ruim een miljoen dollar kosten. En het weer vanavond en vannacht regen en morgen eerst zon, later regen en een graad of 10.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 Hoe die van achteren heet, dat ben ik even vergeten, luisteraars. Welkom! En ik kijk naar het scherm hier op televisie en ik zie dat eh, inmiddels het Nederlands elftal voorstaat op Schotland met 2-1. Eh, nou, dan moeten we even naar Schotland.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 Ging even naar Schotland. Ja, dames eh, van het uh, Nederlands elftal staan nog steeds voor op de Schotten. Ze spelen wel schots en scheef, zie ik hoor. Want het is, eh, of staat de televisie nou een beetje scheef? Dat kan ook <laughs> natuurlijk. mijn zoon ook aan het luisteren. Nou, Sander, dat vraagt om verbinding. Luister. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. Dit is Boyzone met Father and Son. Nou, hechter kan het niet, hè?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 Ja, een verzoekje eh, eh, voor niemand minder dan natuurlijk Annemieke Vos. Helaas hebben wij deze week afscheid moeten nemen van een geweldige zangeres... met hele indrukwekkende nummers zoals First Time Ever I Saw Your Face... en natuurlijk het hele beroemde werkje Killing Me Softly. En dat ga ik heel speciaal draaien voor uh, Annemieke Vos. Annemiek, je moet even geduld hebben, want ik moet hem eventjes eh, even een ander geluidje uitzetten. Want anders lopen er twee plaatjes door elkaar en dat moeten we niet hebben natuurlijk. Dus die zet ik even op pauze. Zo. En dan moet het goed komen met eh, Roberta Flack en Killing Me Softly. Ik hoop niet dat je dat van plan bent vanavond om mij zachtjes te vermoorden. Nee toch, doe je niet hè. Strumming my pain with his fingers singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. sun. Ja, Robert Flex heeft wel een eh, gerenommeerde leeftijd bereikt. Eh, ver over de 80. Dus dat is wel eh, op zich wel mooi natuurlijk.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 En eh, ja, eh, zo, eh, zo stil is het nou ook weer niet. Die Sound of Silence valt wel mee bij, bij en ik ga een verzoekje draaien voor mijn zoon Sander. En daar moet ik meteen bij opmerken, Sander. Je bent gewoon schuldig. Oftewel guilty. als ik het volgende nummer voor je draai dan moet ik eventjes weer wat corrigeren. Want dat gaat hier zo bij Radio Zandvoort. Dan valt hier heel wat te, corrigeren. <laughs> Heel wat te corrigeren. Maar, maar ik heb dat, dat mooie nummer Guilty heb ik natuurlijk eh, heb ik klaarstaan voor mijn zoon. En zo hoort het natuurlijk ook. Is even spieken waar ik hem heb. Ja, daar heb ik hem. En daar komt hij hoor Sander. Je bent schuldig jongen. Ja, we hoeven ons helemaal nergens schuldig om te voelen. Dat, eh, dat klopt ook hoor. En eh, dit is ook weer zo'n mooie luisteraar. Eva Cassidy. Zijn, uh, eh, zij neemt mijn adem weg. You take my breath away, Eva. Sometimes it amazes me strong the that you vertolkt door eh, Sarah Bareilles. Ik ken Sarah niet. Nou ja, één ding speelt, ze ken mij ook niet. De dag komt nooit dat de wereld helemaal uh, vredig zal zijn, ben ik bang, luisteraars. De Moody Blues zingen er al over. Comes the Moody Blues. Knoop een aantal eh, titels van Beatle-liedjes achter elkaar... en je krijgt een prachtige persiflage van het beatles repertoire verzorgd door uh, Barclay James Harvest. Dit zijn de titles... deceive Telling me day. All you need is love, so they say. across the universe one after 909 I got a feeling for you blue and I feel fine tried so hard to make believe that i see. All you need is love, need is love to serve. Tja, tja, tja. Ja, ja dat was natuurlijk niet Stevie. Ja, misschien ook wel Stevie, want ik weet het eigenlijk niet. Eh, een aparte versie trof ik aan op een verzameld-cd. Ik kan het helaas niet achterhalen, want die cd daar zit geen cover omheen. Dus ik kan de titel niet eh, ontdekken. Maar eh, ja, het was in ieder geval I Just Call to Say I Love You. Nou, ik hou ook van u allemaal, luisteraars. Omdat u zo gezellig naar me luistert vanavond. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. baby I get down on my knees and pray to you Dolly, pardon. We parten. Samen natuurlijk met de eh, Nederlands Diamant, wel Neil Diamond, luisteraars. Uh, wat had ik nog meer voor u klaarstaan? Oh ja, eh, we krijgen weer regenachtig weer, helaas. en dan, heb ik, dan vraag ik me af, heeft u wel eens de regen gezien? En ik draai me een beetje voor mijn zoon Sander, want die hebben ook iets met regen. En dan speciaal als het om CCR gaat. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Als hij het niet doet, dan gaat het hier niet goed. Ja, ik moet wel even rijmen af en toe. Dus even kijken of ik hem nou voor elkaar krijg, hoor. Wie het nou wel een keer doet. Nee. Have ik, Ja, ja, ja, ja. Dan moet, nou moet het goed komen, luisteraars. Af en toe is de, de boel eh, een beetje traag. En dan, eh, nou, dan word ik ook traag, hè. Nou is een duif überhaupt traag natuurlijk. Behalve als ik vlieg, hè, want dan hakken ze speer. Hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Hè? CCR, have you ever seen the rain? road. Ja, wou ik zeggen. <laughs> nou, CCR was het oefenen. Ze oefenen ook andere liedjes. Maar Mea culpa. kijk op mijn klokje, luisteraars. Ik zie dat ik nog eh, ruim een minuut te gaan heb eh, voordat het nieuws weer voorbij komt. Ik ga er even tussenuit, maar ik ben nog een volle uur bij u terug. Blijf luisteren naar eh, ZFM Zandvoort, ZFM Zandvoort. Met tussen app en vloed. Met nog ja, mooie, rustige muziek tot 12 uur vannacht. Gefeliciteerd met het Nederlands dameselftal hoor.